107.5 in de eter, 87.5 de kabel. Maastricht FM. Eh, woensdagavond 8 uur tijd voor Jazz Tournee Generaal. De week is weer bij kerst staat voor de deur. Het weer begint langzaam kerstachtige sferen en temperaturen te krijgen. De vochtigheid is eh, enorm. Ja, de eh, vochtigheid is hoog. De vochtigheid is hoog. Het, het, is 21 december, een hele speciale dag mag ik wel zeggen. Een, een dag Ehm, waarop ik niet had gedacht dat ik ooit een, eh, een radioprogramma zou presenteren. Ik draag dit eh, eh, hele programma, alle muziek die we gaan draaien. En dat worden hele vrolijke en bluesy en gospelachtige kerstliederen. Ik draag het op aan Coco mijn dochter, die 20 jaar geleden is overleden. Oké, okay, ehm, is dat 20 jaar geleden? Het is alweer 20 jaar geleden. Wat een eh, nobel. Eh, wat een nobel uitzending. Ik ben normaal niet van de data en ehm, eh, verdriet om verlorenen komt bij mij te pas en te onpas. En dezelfde opdagen dat iemand geboren of overleden is, dat komt gewoon naar boven. Maar, maar dit ehm, zijn eikpunten, hè? Nee, nou ja, deze dag had ik het, had ik het daar even, nou, wat moeilijk mee. Was het wel een dingetje? Laten we het daarbij houden. Um, neemt niet weg dat we vrolijke en leuke muziek gaan draaien. En we beginnen met een van mijn favoriete kerstnummers. En u, zult het woord, eh, lieve luisteraars, favoriete kerstnummer nogal vaak tegenkomen. Want ik hou wel van die sentimentele shit. Um, <laughs> Ja, en de hele uitzending zit er vol mee. Jullie gaan geen eh, John en Yoko en Do They Know It's Christmas Time en dat soort crap horen. Dat eh, luister je al de hele dag op eh, Radio 2 en 3. Ehm, we gaan gewoon beginnen met Andy Williams uit 1963.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 En ik vind dat heerlijke kitscherige kerstmuziek. Zo hoort kerstmuziek te zijn. ben, je, ben je opgegroeid met kerstmuziek? Wat werd er gedraaid vroeger? ja, nou ja. Eh, dan moet ik heel weer terug in de tijd. Volgens mij hadden we nog geen pick-up radio, weet ik eigenlijk niet. Ehm, oh, de achtergrond gebeurt ook al van alles. Maar ja, we zijn hier in elk geval niet alleen, dat hoort u ook. Nee, maar um, Nee, niet echt geen eigenlijk. Eh, Duitse, Duitse Weihnachtsliedern en ja, zo. De tv ging aan, voor zover dat die er, dat die er was in die tijd. Ik bedoel, in de jaren zestig, maar eh, niet echt specifiek nummers waar ik toen al zoiets bij had van... Geef me nog maar een gevulde Nee, ja, ik ook niet. Maar eh, ik, vind, ik vind die Amerikaanse sfeer die, eh, vind ik altijd wel lekker. Absoluut. Een beetje jazzy, een beetje swingend. Maar uh, zo ook het volgende nummer dat we gaan draaien van Big Joe Turner. En Big Joe Turner was inderdaad big. Ehm, alle zwarte zangers hadden in die tijd een bijnaam. nou, een Joe Turner heette Big Joe Turner. Hij werd bekend als een goede bluesbariton bij Count Basie. Mhm. Maar heeft, ook hij heeft, elk Amerikaanse artiest heeft natuurlijk een kerstplaat opgenomen. Zo ook Big Joe Turner. Ga luisteren naar Christmas Date Boogie uit 19... Whatever. alsjeblieft uit 1948. Big Joe Turner met de Christmas Day Boogie. En wat is het toch heerlijk om een blues te horen. En zeker als een blues ook nog eens in het teken staat van... Stuff that turkey, make it juicy. <laughs> ja. En we gaan nog even door met Bobby Helms. Die, ja, dat is een beetje een dramatisch verhaal. In die zin dat de man een carrière had die eh, ergens van 1915 tot eh, nou, eind jaren 90 heeft geduurd.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 In the frosty air. riding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell ride. there. voor altijd zal hij de geschiedenis ingaan als de zanger van Jingle Bell Rock. <laughs> Dat hij in 1957 opnam. Ach, zijn... Uh, ja, zo'n soort one-hit wonder eigenlijk. Ja, ik zei net al gekscherend, eh, u was er niet bij, want eh, de knoppen stonden uit. Het doet eigenlijk ook een beetje denken aan de mannelijke versie van Nina Simone. Als je ja, dat Datzelfde tremolootje. Hè? Ja, ah. helemaal. En vooral in het, hoge, in het hoge register. Ja, ja, maar het is dus niet meer mogen zijn dan dit ene. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij was Bobby Helms gewoon een, een blanke jongen. Had hem of... Hmm. Nou ja, goed. Ja. <laughs> Hij heeft in elk geval niet al te veel mogen verdienen, dat is duidelijk. Nee, dat is, nee, dat is wel heel erg duidelijk geworden. Bobby Helms heeft geen carrière gemaakt in eh, de tijd dat je nog geld kon verdienen met plaatjes produceren. Dat hebben de Carpenters wel gedaan. En de Carpenters zijn eh, ja, verketterd. Eh, dat, is, dat zou kitsch muziek zijn. En dat is het natuurlijk ook. Maar Maak maar, een Maak maar eens even hele erg goede catch. Oftewel easy listening. En heb maar eens een stem als Karen Carpenter. Eh, een van de mooiste vrouwelijke stemmen in haar genre die ik eh, eh, ooit gehoord heb. En hmm. ook zij hebben natuurlijk een kerstplaat gemaakt. En dat is zeer de moeite waard. Uit de jaren 70. Have yourself a merry little Christmas. Geniet. shining. verschrikkelijk mooie Karen Carpenter met Have Yourself a Merry Little Christmas. Het is eh, vreselijk zoet en de gravy van de turkey druipt langs de muren via <laughs> de plintjes eh, de woonkamer in. Maar het is wel heel erg mooi. Kaarsen beginnen spontaan te smelten. Ook al heb je ze niet in de fik gestoken. <laughs> Bij de Carpenters. Heerlijk. Clarence Carter, dat is natuurlijk van een hele andere orde. Clarence Carter nam in 1967 een eh, kerst op, op. En dat heette Wish You the Best <clears throat> Christmas Ever. Nou, dat klinkt nogal pretentieus. Ik hoop dat het hem gelukt is. Maar er staat in elk geval een heel erg leuk nummer op. En dat heet, een beetje dubbelzinnige tekst, Back Door Santa. Ah ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. the break break a day. die zichzelf de backdoor Santa noemt. He's making all the girls happy while the boys are out to play. Het is wel sneaky die kerstman. Hè? Ja, die zal toch wel uh, menig flesje parfum bij zich gehad hebben. Dat neem ik aan, ja. En allerlei andere speeltjes. bijzonderheden die je nodig hebt als kerstman. Zeker als ik vind het een beetje een gore kerstman gewoon. <laughs> een beetje, wel, beetje wel, maar wel heel erg lekker. Verbaas me, dit zou echt typisch een nummer zijn wat James Brown had kunnen coveren. Ja, maar die, komt, die komen later in de lijst tegen. we komen ze allemaal tegen. James, James Brown, eh, natuurlijk Elvis, Ella Fitzgerald, eh, Frank Sinatra, Marvin Gaye. Eh, we gaan, tenminste als we eraan toekomen, ik heb zo'n beetje 35 nummers geselecteerd. Ja, je hebt een mooie lijst klaargestoomd, John. Dat keer. moet gezegd. En wat is kerst zonder Dean Martin? voor al onze mensen die gek op Italië zijn of van Italiaanse afkomst zijn. En ook mensen die dat niet zijn, Dean Martin hoort daar gewoon ontzettend tussen. Uit de jaren 50, I've Got My Love to Keep Me Warm. The snow is snowing and the wind it is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I cannot remember a worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. Who needs an overcoat? I'm burning with love. My heart's on fire, and the flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I thought you ought to know my heart's on fire. The flames, they just leap higher. So I will weather the storm. Why do I care how much it storms? I've got my love to keep me warm. I've got my love to keep me warm. En van de lichtzinnigheid van Dean Martin is een kleine stap naar Donny Hathaway, die wat zwaarder op de hand was. Een geweldige zanger die eh, eigenlijk nooit heeft kunnen opboksen in zijn carrière tegen, eh, tegen het succes van Nee, die is inderdaad... Stevie. Ja, eh, Marvin. Stevie, Stevie Wonder, Marvin Gaye. Dat waren toch allemaal mannen die net iets meer hadden dan Donny Hathaway. En dat was helaas ook het circus waarin die opgroeide eigenlijk. Hè? Eigenlijk wel. Dus, dus ja, ik bedoel, als je dan de derde bent, dan ben je de derde. En ga je naar huis met een troostprijs. Terwijl jaren later, hè, het heeft zich bewezen. Het heeft zich bewezen. Heeft zich volgens mij op 37-jarige leeftijd... <clears throat> Eh, vakant gemaakt. Ja, ja, ja. Hij kon het leven niet meer aan. Hmm. Het was een wat zwaarmoedigere man dan eh, alle andere. Misschien wel het meest zwaarmoedige kerstnummer eh, in deze lijst. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. dan moet het goed zijn. Er komt nog wel eentje die ook, ook in hangt. Maar deze toch ook ehm, ehm, inhakt, moet ik zeggen. Deze toch ook van Donny Hathaway. Luister naar This Christmas.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 Ja, dat is een en al beleving. Dat zat allemaal in zijn onderbuik. Ja. En je, had het, je, zei inderdaad net al, uh, en dat zijn gesprekken die hoort u nog altijd niet als luisteraar. dat is op zich wel mooi. Eh, we gaan u ook niet te veel uh, volgooien met allerlei anekdotes. Maar als je deze man hoort, Vergeleken bij de geroutineerde, zeg maar, de, de mensen als Stevie Wonder, Marvin Gaye, noem ze maar op. Dat je toch inderdaad ook altijd wel voelt dat hij, eh, behalve dat hij goed gereedschap had, ook wel bezig was met zijn geest en zijn ziel. En zijn misschien toen al wel gedeprimeerdheid. Ja. Ook. Zeker. Het is een beetje de, de Willem van Hanegem van de, van de grote <laughs> drie eigenlijk. Ja, toch? Ja, dat is mooi gezicht Wel, die eh, Spitsen en Johan Cruijff, die, eh, die stalen de show. En Willem van Hanegem, ja, die blijft alleen in Nederland heel erg groot. Op, op wereldniveau. Maar die had ook een heel ander verhaal. Hè? als je die man inderdaad van de grasmat haalde, dan wist hij ook wat hij in zijn groentetuin verbouwde. Eigenlijk wel. Daar zou Cruijff het nooit over gehad hebben. En hoe dus een vrouw toen in die tijd ook alweer? Mm, ja, dat is een goeie. Die blonde, mooie. <laughs> hè, waar die volgens mij ook al van gescheiden is. Ja, daar is hij zeker van gescheiden. Want hij heeft nu een vrouw die hem onder de plak heeft. hij, moet, hij moet buiten sigaretjes roken. Oh, is het zo? Ja, Willem mag binnen hmm. geen sigaretjes meer roken. Hoe raar kan het zijn? Een bruggetje van eh, eh, Johnny Hathaway naar... Donny, Donny Hathaway. naar Willem van Hanegem. <laughs> Ongelooflijk. U bent nog altijd eh, in een kerstuitzending van uh, uh, Jazz Tournee. Jazz Tournee Generaal op deze, ehm, deze fantastische <clears throat> zaal Maastricht FM. Ja. En ehm, zei hij zonder enkele vorm van cynisme. Want... Ehm, het volgende nummer is wel heel speciaal. Eva Kitt had in 19, eh, wat was het, 53 een, eh, een hit met Santa Baby. Dat was de eerste zangeres die Santa Claus, hè, die dikke bebaarde, eh, toch weinig sexy man, Santa Baby durfde noemen. En ze hmm. zong hem toe in het volgende nummer, Santa Baby. En daar zingt ze onder andere... Hurry Down the Chimney Tonight. En andere tongue-in-cheek-achtige teksten die er niet om liegen. Mhm. Ga luisteren naar Santa Baby van Eartha Kitt.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 Ja, ik weet het. Het is een hitje voor geweest. Ze heeft een, een hele grote hit gehad, Eartha eh, Kid, met Sassy Bol. Mhm. Ehm, volgens mij een jaar later dan dit nummer. Maar ehm, ja, ik weet het niet. Het zal, uh, als, het, als het verkeerd valt, ga je toch voor eeuwig als een slettenbak door het leven, lijkt het. Dat heeft zij ook wel een beetje aan zich gehad, hoor. Is het, zo, was, het was wel een beetje een slettenbakje. Oké. maar wel een zelfgecreëerd eh, imago van slettenbak. Ik dik het aan, maar dit soort synoniemen mag je gebruiken. Dus. Ja, Eartha Kid moest het toch ergens van hebben. Ja, oké ja. <laughs> het was, was nou niet bepaald een hele erg mooie vrouw of zo, maar ze kon het wel heel goed brengen. Nou ja, als je dit zo hoort en je denkt inderdaad een beetje driedimensionaal, dan denk je toch eerder aan een kwetsbaar, lief, klein meisje eigenlijk ja, nog. eigenlijk wel. Mhm. Iemand die heel graag als een meisje wil overkomen, maar ondertussen wel van van te weet. Absoluut. Die weet waar de schoorsteen verdient. Dat bleek uit dit verhaal. Ja. ja. Ontzettend keurig was Ella Fitzgerald. Een zangeres waar Jules Deelder een gruwelijke hekel aan heeft. Hij zegt altijd geen uh, bla bla maar blazen. Dus hij wilde altijd liever, <laughs> liever saxofonisten horen.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 Die laid-back swing van Ella is wel heel erg goed in dit nummer. Ja. En ehm, dan wordt het tijd voor gospel. En echte gospel. En niet gezongen door eh, een zwart gospelkoor. <laughs> Maar als iemand de king of gospel was. Ehm, en heeft het eigenlijk veel te weinig opgenomen. Maar het was echt zijn muziek. Meer nog durf ik te beweren dan, eh, rock and roll en dat soort dingen, waar hij natuurlijk uh, wereldberoemd mee is geworden. Dan is er wel Elvis Presley, die als kleine jongen eh, ja, voor een houten kerkje door het raam naar binnen keek in een zwarte kerk ergens in eh, zijn geboortestad en luisterde naar gospel. En die voorliefde voor gospel heeft hij eigenlijk altijd behouden. bij elk concert werd er gospel gezongen met zijn zwarte achtergrondkoor. Um, en heeft daar ook een eh, pra paar prachtige eh, kerstplaten mee opgenomen. Zo ook deze. Take My Hand, Precious Lord. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, and worn through the storm, through the night. Lead me on to light. Take my hand, precious love. my way glows drear. Precious Lord. precious love. Lead me home. When the darkness appears I'm tired, I'm weak, I'm Ik heb vrienden, ik heb hele goede vrienden, die Elvis voor geen meter pruimen en hem betichten van kitscherigheid en zo. En dat zal hij ook wel eens een keer gedaan hebben in de jaren zeventig. Maar zelf, die kitsch is goed van die man. Maar zijn gospelvertolkingen zijn toch echt waanzinnig goed. Vind je niet, Theo? Absoluut, absoluut. En dit is eigenlijk, eh, dit zijn toch de legitieme clichés voor wat betreft het woord kerstmis. Toch? Mhm. Vind ik wel. Take my hand, precious Lord. Hoe diep wil je gaan in deze kerst? <laughs> nou, dat gaat niet lukken met de volgende twee pianisten. Ferrante en Taika, dat waren twee pianisten die ongelooflijk populair waren in, eh, in Amerika in de jaren 50, 60, misschien nog wel in begin jaren 70 ook wel. Mhm. Eh, ze speelden alle twee gewoon concertvleugel en uh, merkte al snel dat in het populaire genre een vleugel, een piano, toch zijn beperkingen kent. En dat is natuurlijk ook zo. Dus gingen zij ook met prepared piano eh, aan de slag. Eh, geheel onder invloed van eh, mensen als John Cage en zo. gingen ze viltjes en kurkjes en schroefjes tussen de snaren zetten. De fluxus inderdaad. Niet, niet zozeer uit artistieke overwegingen, maar gewoon om de fucking <laughs> reden dat ze een ander geluid wilden uit dat ah ding. En, maar zo niet op dit nummer. Ze hebben natuurlijk een keurige kerstplaat afgeleverd. En dat heet gewoon Sleigh Ride. Ga maar luisteren. Santa's door. You don't need a ticket to Santa Claus's party. A lot of toys for girls and boys and plenty of fun in store. A Christmas tree so high, it pokes right through the sky. And Santa will be there to call. Merry Christmas to you all. Come on, everybody, to Santa Claus's party. A cheery grin will get you in, so what are you waiting for? There's a baseball and a mountain high of ice cream pie where everyone eats his fill. There'll be rides on Santa's reindeer with a Christmas time patrol. If you're good, they'll stop at Santa's shop way up at the old North Pole. didn't think she would ever leave. Why did my baby go away? I didn't think she would ever leave. Nothing seems to matter now on oh, such a lonesome Christmas Eve. things. Now I'm counting every minute, praying for the phone to ring. Oh, it's Christmas Eve, baby. I'm all alone, the house is still. Looking at my empty stockings. that only your love can feel. de verschrikkelijk lekkere laid-back blues van Floyd Dixon, de Empty Stocking Blues, om precies te zijn. En van de laid-back eh, bluesachtige zang gaan we naar eh, iemand met de beste timing die er eh, ooit geweest is.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 But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. doesn't care if it's ten below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful.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 Hmm, de heerlijke timing van Frank Sinatra. En hier was hij nog jong. Dit moet ergens eind jaren 40 opgenomen zijn. Met zo'n lekker kitscherig koortje erachter. Volgens mij hadden ze voor, dit, eh, voor de uitvoering van dit nummer. Dat ongetwijfeld ook weer opgenomen werd ergens in de zomer. Want dat werd meestal gedaan. Hmm. Zodat de LP in de winter uitkwam. Maar toch een paar engelvleugeltjes uh, <laughs> ja. <laughs> achter op de rug geplakt. Denk je niet? Ja, ja, ja. Volgens mij zaten ze ook al zodanig in de kaartenbak van muzikanten. gevleugelde achtergrond. Gevleugelde, ja. <laughs> en die werden dan alleen voor het kerstpakket eruit gehaald En als je dan Frank Sinatra voor je big band hebt staan en je mag daar uh, in het achtergrondkoortje zingen voor je big band, dan uh, dat is toch fantastisch. We gaan naar Arnold Gatemore. Nee, Gatemouth, Gatemouth Moore. Gate Mouth Mall. Hij noemde zichzelf Gate Mouth, omdat hij zo hard kon schreeuwen en ook eh, zingen. Ik vind dat wel een... Eh, ja, hij was ook eh, pastor, dus hij kon zonder versterking de kerk helemaal in extase brengen. En hij was hij heeft, voor Screaming Jay Hawkins? Hij was voor, ja, ja, hij was absoluut voor Screaming Jay Hawkins, want dit nummer komt uit 1945. dus heel oud. En de man is na de hand ook radio-dj geweest, maar dan van het evangelische soort. Oeh. Ja. Toen moest hij toch wat minder met zijn decibel, denk ik, hè? Ja, denk het wel. Of heel ver van de microfoon gaan afzetten. Kan ook, ja. laten we gaan luisteren naar zijn eh, versie van Christmas Blues. Please tell me, little girl. Tell me what you got on your lovely mind. Please tell me, little girl. Tell me what you got on your lovely mind. Are you acting so sweet lately? Just because it's getting near Christmas time. I worked hard for you all the year, yet you never tried to satisfy me. I worked hard for you all the year, yet you never tried to satisfy me. Now the time has come for me to give old Santa Claus my plea. babe, won't you tell me why you put me down? I bought you a Cadillac Christmas and a diamond ring. I tried to give you almost everything. Now tell me, babe, yeah, yeah, why you put me down. I'll let you eat my turkey.